Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je pakketje komt toch gewoon aan deze week, als het goed is. PostNL-bezorgers wilden staken omdat ze een hoger salaris willen en meer vaste contracten. Maar het bedrijf vocht het aan bij de rechter vanwege de Black Friday-drukte. De rechtbank zei dat er gestaakt mag worden, maar wel onder voorwaarden. Medische post en rouwkaarten moeten wel gewoon bezorgd worden... En daardoor moet volgens de vakbond 9 op de 10 bezorgers gewoon werken. En dus heeft staken inmiddels geen zin, zeggen ze. De politie zoekt opnieuw naar Silvana in Brabant. De vrouw van 36 is sinds zaterdagochtend vermist. Haar ex-partner wordt verdacht van moord. Er zijn nu nieuwe aanwijzingen in het Brabantse dorpje Halfmel. Nou, in ieder geval, uh, eh, eh, forensische eh, specialisten zijn hier van ons. en er is hier aan, uh, aanwezig. We doen het heel minutieus, stap voor stap. Dus ja, dit kan nog uren duren. Vermoedelijk gaat het de hele nacht nog door. In Milaan zijn 49 mensen opgepakt die waarschijnlijk bij de maffia zitten. Een van hen is vrouw. De mensen worden verdacht van afpersen, drugshandel, geweld en brandstichting. Ze zouden onder meer met afgehakte geiten en varkenskoppen mensen bang maken. Dat er nu mensen in Noord-Italië zijn opgepakt... zou een teken zijn dat de maffia oprukt vanuit het zuiden. En niet Lionel Messi, maar Salem Al-Dazwari was vandaag de held op het WK-veld. Saoedi-Arabië wist totaal onverwachts Argentinië met 2-1 te verslaan. En de Saoedische commentator ging uit zijn dak na de winnende goal. En niet alleen vandaag wordt de overwinning gevierd. De koning van Saudi-Arabië geeft iedereen morgen vrij. Ook studenten en scholieren hoeven niet naar school. Er waren nog meer WK-wedstrijden vandaag. Frankrijk won met 4-1 van Australië. En Polen en Mexico speelden met 0-0 gelijk. Het weer, het is grijs met af en toe wat regen het koelt vannacht nauwelijks af.